Jelle Visser met het NOS-journaal. Onder de leus De Nacht staat op hebben nachtclubs vannacht geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Voor zover bekend kreeg het Tilburgse poppodium 013 een boete van 10.000 euro... omdat het na 10 uur s'avonds geopend was. Het feest in 013 is daarna wel doorgegaan. In Haarlem en Rotterdam werden feesten op last van de gemeente gesloten. In Utrecht werd wel gehandhaafd, maar zijn geen boetes uitgedeeld. In de Mortel in Brabant zijn zes gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. Twee mensen zijn er slecht aan toe. De auto vloog gisteravond uit de bocht en sloeg over de kop. De politie onderzoekt of de auto van de weg is geraakt tijdens een inhaalmanoeuvre. De bestuurder, die ook gewond is geraakt, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Bij de Ambassador Bridge, dat is een belangrijke verkeersverbinding tussen Canada en de Verenigde Staten, wordt nog altijd gedemonstreerd. De brug wordt al dagenlang bezet gehouden door boze vrachtwagenchauffeurs vanwege de coronamaatregelen. Een Canadese rechter bepaalde eerder dat de demonstratie beëindigd moet worden. Een groep van honderden mensen protesteert nu in de buurt... waardoor het verkeer richting de brug gehinderd wordt. Ook in andere delen van Canada wordt nog altijd gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Bij een schietpartij op een afterparty na een optreden van Justin Bieber in Los Angeles zijn vier mensen gewond geraakt. Onder hen was de Amerikaanse rapper Kodak Black. De slachtoffers zouden het goed maken. Wat de aanleiding is voor de schietpartij is niet duidelijk. Justin Bieber gaf een besloten concert in het kader van de Super Bowl week. Dat is het hoogtepunt van het American voetbalseizoen met de finale die vannacht wordt gespeeld in Los Angeles. En dan het weer. In het zuiden en oosten wordt het zonnig. In de rest van het land is het vandaag bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van 7 graden op de Wadden tot 10 graden in Limburg. Vanavond kan er aan zee wat regen vallen. Morgen is het bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag loopt een kat over de weg bij Leidsendam.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 Mhm. real, bad girl, ja ze confidence Maar ik laat geen sporen achter, no evidence Geen 50 cent, maar ze vangt met many men geen, geen 50 cent, maar ze vangt met many men Real, real bad girl, ja you showed confidence Maar ik laat geen sporen achter, no evidence Geen 50 cent, maar ze vangt met many men geen, geen, geen 50 cent, want ze fuck met boos.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 This is the real thing. No more living in shame. And I'm not gonna run or gonna hide away. No more telling all those lies hand in hand So let them criticize cause they don't understand We got nothing to hide It's just love I've had enough of shy So let's go out and show them what we have inside There's no use holding you say I love you, boy But I know you lie I trust you all the same Frozen.